Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Zoetermeer is gisteravond een nachtclub beschoten. Er zitten zeker twintig kogelgaten in de voordeur van Club One, maar er is niemand gewond geraakt. Er waren geen bezoekers aanwezig toen de club werd beschoten. Tegen Omroep West zegt de politie nog niet te weten wie er achter de beschieting zit of wat het motief is. Kort na de beschieting brandde een motor uit op anderhalve kilometer van de nachtclub. Er wordt nog onderzocht of er een verband is met de schietpartij in Zoetermeer. Een team van de BBC heeft bewijzen gevonden van massaal misbruik van Rohingya-meisjes in vluchtelingenkampen in Bangladesh. Pooiers en mensenhandelaren gebruiken de chaos in de kampen om jonge tienermeisjes voor de seksindustrie te ronselen. Het patroon is vaak hetzelfde. De meisjes krijgen vaak geld aangeboden om in een hotel als schoonmaakster aan het werk te gaan, maar vrijwel altijd blijken ze in de prostitutie terecht te komen. Voor de meisjes is prostitutie vaak de enige kans om aan de armoede en uitzichtloosheid in de kampen te ontsnappen. De terroristische beweging Boko Haram heeft bijna alle meisjes vrijgelaten die vorige maand waren ontvoerd. Getuigen zeggen dat in de stad Dapchi ruim 100 meisjes uit vrachtwagens zijn gestapt. Daar waren ze een maand geleden vanuit een school ontvoerd. De regering kan de vrijlating van in elk geval 76 meisjes bevestigen. Volgens een van de teruggekeerde meisjes zijn vijf lotgenoten tijdens de ontvoering omgekomen en zit één christelijk meisje nog vast, omdat ze weigert zich tot de islam te bekeren. Een oud-manager van uitvaartorganisatie Jarden in Almere heeft volgens het Openbaar Ministerie een miljoen euro verduisterd. Dat zou zijn gebeurd tussen 2008 en 2016. Het OM gaat het geld terugvorderen en liet volgens Omroep Flevoland tijdens de rechtszitting doorschemeren met een hoge strafeis te komen.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 They don't feel real to me. Me need real woman, others built on me. You the primer on the line, being green box when I couldn't afford to afford. Clean socks scooting across the floor in your grandmama house. Hand on your mouth. You yell too much about the penny any. This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men. Your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.